Lot Lewin met het NOS Journaal. In Best is gisteravond een man in zijn auto doodgeschoten. Hij stond geparkeerd in een woonwijk. Het slachtoffer is een man van 35 uit Eindhoven. De daders zijn waarschijnlijk in een auto gevlucht. Even later werd in Son, een paar kilometer verderop, een brandende auto gevonden. De politie onderzoekt of dat de vluchtauto was. Meer dan de helft van de studenten gebruikt een deel van de studielening om te sparen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud naar de financiële situatie van studenten. Ze willen het geld gebruiken om later een huis te kopen of na hun studie reserves te hebben. De lage rente speelt daarbij een rol. Het Nibud vindt lenen zonder acute reden risicovol en zegt dat studenten die een deel van hun lening kunnen sparen te veel lenen. In Zandvoort is een minderjarige joyrider een kebabzaak binnengereden. De jongen was een jaar of veertien, zegt de politie. Hij werd vannacht achtervolgd door de politie en reed bij een splitsing rechtdoor, dwars door de pui van de kebabzaak. Een man die binnen was raakte licht gewond. De joyrider is aangehouden. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat rijden voortaan met een blauw zwaailicht en een sirene. Dat is het signatuur van de officiële hulpverlening. Daarmee zijn ze bij ongelukken 20% sneller ter plaatse, omdat ze beter zichtbaar en herkenbaar zijn. Dat is uit een proef gebleken. Voorheen reden auto's en motoren van Rijkswaterstaat met oranje zwaailichten zonder sirene. Cosmetica-producten zoals make-up en parfums worden vaker online gekocht. In een jaar tijd steeg de verkoop met 41 procent. Ook gezondheidsproducten en medicijnen worden veel meer in webwinkels gekocht. Dat zegt de brancheorganisatie thuiswinkel.org. Volgens drogisterijketen Kruidvat komt dat deels door de populariteit van vloggers. Als bepaalde vloggers een lippenstift bestellen gaat de verkoop daarna door het dak, zegt een topman van het bedrijf. Het weer dan nog, lokaal kan het mistig zijn. Overdag schijnt de zon, maar er zijn ook stapelwolken. Landinwaarts kan vanmiddag een stevige bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat tussen Knopend Hoek en Knopend Raasdorp 3 kilometer file door een auto met pech.